Het is drie uur, Jeroen Tjepkema bij het NOS-journaal. Turkije heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om noodzakelijke stappen te nemen... om de Syrische agressie te stoppen... en om ervoor te zorgen dat Syrië de Turkse soevereiniteit respecteert. Gisteren kwam een Syrische mortier terecht in een Turkse grensstad... waarbij vijf Turkse burgers omkwamen. Als reactie heeft Turkije gisteren al doelen in Syrië bestookt met artillerievuur. Intussen is een wet in voorbereiding die het Turkse leger het recht geeft om Syrië binnen te vallen. De wet wordt waarschijnlijk komende ochtend al behandeld in het Turkse parlement. NAVO-topman Rasmussen herhaalde gisteravond dat er geen plannen zijn voor een militaire interventie in Syrië, maar zei wel dat NAVO haar lid Turkije zal beschermen mocht dat nodig zijn. De NAVO-ambassadeurs kwamen gisteravond in Brussel in spoedberaad bijeen. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat de met salmonella besmette zalm ook in salades en andere producten verwerkt kan zijn. De dienst heeft een lijst gepubliceerd met producten waarin de zalm is verwerkt, maar die lijst is nog niet compleet omdat het onderzoek nog loopt. Eerder deze week werd bekend dat besmette zalm van de firma Foppen heeft geleid tot een salmonella-uitbraak, waardoor tientallen mensen ziek zijn geworden. De producten zijn inmiddels uit de schappen van de supermarkten gehaald... maar het zou kunnen zijn dat consumenten de visproducten nog in de koelkast of vriezer hebben liggen. In een natuurgebied bij het Brabantse Bergijk is een stoffelijk overschot gevonden, meldt Omroep Brabant. De politie wil pas komende ochtend meer informatie geven. Er is alleen bevestigd dat er een zoekactie is geweest onder leiding van de politie Haaglanden. In de Champions League heeft Ajax met 4-1 verloren van Real Madrid. In de Amsterdam Arena scoorde Cristiano Ronaldo drie keer voor de Spanjaarden. In de andere wedstrijd in de pool speelde Manchester City thuis met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Het weer. Vannacht even iets minder regen, maar tegen de ochtend opnieuw buien. Vooral in het zuidoosten. In de rest van het land ook wat zon.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 and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love is my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ja, is dat niet mooi? <laughs> Elvis Presley, ik kan me herinneren toen ik eh, een jaar of elf was. Toen was de eerste plaat een toen vond ik er helemaal niets aan. Ik vond het zelfs vreselijk, eh, Elvis, met dat Are You Lonesome Tonight. Maar ja, jaren later, dan hoor je ineens hoe goed die plaat eigenlijk is. met die bescheiden zang die eh, hele fraaie akoestische gitaar erbij. En dan weet je toch wel weer te waarderen. Elvis the King met Are You Lonesome Tonight. Opgenomen 4 april 1960. Dat was de datum. Goedenacht allemaal, welkom bij de Nacht in de waren op Radio 1. Het tweede uur, dat eh, gaan we in, waarin je dit uur kan beluisteren. Casey and the Sunshine Band. En dat heeft dan te maken met muziek die reclame wordt in een tv-spotje. Ik laat nog meer melodietjes horen die gebruikt worden in een tv-spotje op dit moment. En ik sta even stil bij twee mensen die het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingewisseld de afgelopen week. Maar nu even aandacht voor iemand die een tijdje geleden te gast was... bij het ochtendprogramma van Giel met zijn akoestische gitaar. Een tijdje geleden, dat wil zeggen 22 november vorig jaar. Dat is ook weer bijna een jaar geleden. Maar dit staat van hem nu in de hitparade. Ben Howard, die man die ga je horen. Keep your head up. I spent my time watching The spaces that had grown between us, and I cut my mind on second best.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 I'm walking back down this mountain. All the strength of a turning tide. Oh, the wind's so soft that my skin. Oh, the sun's so hot upon my side. Oh, looking out at this happiness I search for between the sheets. Oh, feeling blind to realize all I was searching for was me. Oh, oh. told me that my eyes were gleaming. Oh, I said I'd been away. And he knew, oh, he knew the depths I was meaning. And it felt so good to see his face. Oh, the comfort invested in my soul. Or to feel the warmth of his smile. But he said, I'm happy to have you. Oh, so cruel. And I left these broken bottles and empty corridors, and I walked right on through. I never, I never dream of you. Oh, honey, I never, I never dream of you. like wildflowers. Oh, with your name, minds that change. Mm, may you find happiness there. Mm, may all your hopes are turned. Maar Het zou me niet verbazen als we eh, deze gast eh, de komende zomer op diverse festivals zullen zien. Maar goed, voorlopig zal dit nog allemaal eventjes eh, binnenskamers moeten doen. In ieder geval indoorconcerten, daar staat voorlopig voor hem op het programma 6 en 7 december. Dan zal hij op de bühne van Paradiso staan. En een paar dagen later, dat is 10 december, dan is hij in Brussel in het Koninklijk Circus. Je hebt kunnen luisteren naar Ben Howard. Ben Howard, zoals hij vorig jaar, 22 november, te horen was... in het ochtendprogramma van Giel om 3FM. En Keep Your Head Up, dat speelde die toen... en dat staat op dit moment in de megatop 50... cd'tje heeft ook volgens mij zo'n beetje zijn beste tijd gehad. Trouwens, over cd's gesproken. Dus uh, afgelopen week, was, eh, maandag was het eh, precies 30 jaar geleden... dat in Japan de allereerste cd verkocht was weg. Dat ging om een cd van Billy Joel, 52nd Street. allereerste cd die toen verkocht werd. Nou, inmiddels zijn we 30 jaar later. En de cd die is op sterven na dood. Ik kan kan ook nog herinneren dat er demonstraties waren voor eh, mensen binnen de omroep... om te kunnen luisteren naar het geluid van de cd. <laughs> en daar werd toen eh, behoorlijk mee eh, ja, gestund inderdaad. Er werden krassen opgemaakt en nou ja, dus de cd bleef gewoon spelen. Maar dat bleek na de hand ook <laughs> een soort van verkooptruc te zijn. Want je kan niet eeuwig kassen blijven maken op een cd. Want dan gaat die zo zijn problemen krijgen. Zo ook dit cd'tje waar je eh, de muziek van Argent op kon horen. Hold Your Head Up, dat was de titel van de song... die de mensen onder van wat Argent zongen. Dit nummer heet Puerto. Het staat op de cd Algiers. En dat is muziek van Calexico. path to the land up north. Gonna find a way through the thick of it all. Looking at the lights dancing in the sky, hoping for a falling star. Me consuelo en despedida. bailando en el different jobs, and when he comes back home, he wills into the night. Bills are never move for his pickup truck gonna fly up and over the wall. If everything stays exactly the same, nothing to lose, nothing to change. Siempre es el pájaro. souls in breakdown. Can we shift from the sea And the warriors fell to by violence. And still you can feel of anger. much I found my mom the heart of the world. Please come back to Santo Domingo. Why you gotta be so far away? If that was still. schaatsgroepschap ook alweer een aardig tijdje bij elkaar. Het is een volwassen band, want ze zijn al 22 jaar bij elkaar. Je hoorde Calexico, nummer Puerto, wat te vinden is op het meest recente album Algiers. En de mannen van Calexico die komen naar Nederland toe over een tijdje, anderhalve maand ongeveer. Dan zullen ze op het podium staan van Paradiso. De 21 november gaat dat gebeuren. En later, en dan hebben we het weer over 2013... dan komen ze nog een keer naar Nederland toe voor twee optredens... Het eerste zal plaatsvinden in het Paard van Troje in Den Haag. Dat zal zijn op 21 februari. En het andere een dag later in Utrecht in Tivoli. En deze muziek is uit de jaren 70. En is tegenwoordig weer vaak op de televisietoren. Althans een deel daarvan. Want het komt voor in een sterreclame. Casey in de Sunshine Band. I Like It van KC en de Sunshine Band. Toen de plaat uitkwam, toen had de platenmaatschappij nog uh, ja, zoiets van... oeh, oeh, moeten we dat wel doen? Want eh, ja, je zou wel eens verkeerde gedachten kunnen krijgen... bij eh, een zin als That's the way I like it. En dan een dameskoortje wat daarachter achteraan roept... aha, nou ja, het is uiteindelijk goed afgelopen. <laughs> Kennelijk waren er niet zulke opzinnige gedachten bij het horen van eh, deze plaat van Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Een plaat van de band uit 1975, de grootste hit ook die ze ooit hebben gehad. Gebruikt wordt het op dit moment door een firma die bekend is als een internetwinkel. En op diverse sites, als je die intikt, dan kom je vaak hun eh, schoenen met, namelijk, eh, tegen, met name tegen... die ze in de verkoop hebben. Een andere firma, een bouwmarkt, die uh, laat al heel vaak van zich gaan horen. En al meer dan een jaar, bijna twee jaar, gebruiken ze deze melodie. Life got tricks, but it treats too. But my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History always fast to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about those links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis, oh, we just slide through this thing called life. Everything's gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. B repeats. B repeats history repeats. What if I never went and smoked that first cliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Turk's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with a dude with a cello. What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me and I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. So. reclame, daar zo maar op houden. Je hoorde Mystery Repeats van Piet Philly. Piet Philly die op dit moment eh, op Aruba is. Deels om daar eh, te genieten van het fijne klimaat... maar deels om daar ook op te treden. Want hij zal over twee dagen op de bühne staan... van het Caribbean Jazz Festival in Aruba. Piet Philly dus hier met Mystery Repeats. Lana Del Rey werd vorig jaar wereldberoemd met dat nummer Video Games. En haar stem, maar ook zijzelf, wordt op dit moment gebruikt door een kledingfirma. Oorspronkelijk komt hij uit Zweden. En dan zingt ze dit liedje. Velvet. Dat is dan de nieuwe single voor Lana Del Rey... die op dit moment gebruikt wordt in een film van een Zweedse kledingfabrikant. Ja, ik maak het wel allemaal lekker spannend door geen namen te noemen. Nou, dan heb je iets om over na te denken. In ieder geval, eh, als je die reclame ziet, dan zie je Lana Del Rey zelf op de buis verschijnen. Met in haar bijzin ook nog een paar lookalikes. Heel interessant. Je hoorde haar in ieder geval bij Blue Velvet. De nummer dat komt uit 1950. En in 1951 toen werd het al de hitparade ingezongen door Tony Bennett. 1963 toen werd de meest bekende versie gemaakt door Bobby Vinton. Die is ook bekend van dit nummer. A long, long time ago On graduation day You handed me your book. I signed the sway roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school and when the big day came, I wrote into your book next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. going far away and you found someone new. your little girl. She looks a lot like you. Someday some boy will ride in her book two roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love. as sweet as you. Zo hoorde je dan Roses Are Red My Love van zanger Bobby Vinton... die ook bekend werd met het nummer Blue Velvet. Roses Are Red was voor Bobby Vinton een hit in 1962. We zijn toegekomen aan de sterfgevallen van de afgelopen week. Frank Wilson, Vorige week donderdag overleed hij op 71-jarige leeftijd. En hij is in het verleden producer, componist geweest bij Motown. de man die kreeg vooral ehm, de gelegenheid om zichzelf eh, te ontplooien nadat het trio Holland Doja Holland... het eh, succesvolle songwriters- en producers-team... besloten had om Motown te verlaten. Toen kreeg hij zijn kansen en werd hij betrokken bij het maken van diverse hits. Ik laat er een drietal horen. klinkt anders met Roel Koeners. I'm gonna do all the things for you a girl wants a man to do. Obey. Oh, every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. If I don't brag or boast. Click my flag. worden En dat kon je horen van de Four Tops. En die werd voorafgegaan door I'm Gonna Make You Love Me... met daarin de stemmen van de Temptations. En ook die van de Jana Ross en de Supremes. En de Jana Ross en de Supremes waren ook nog te beluisteren in Love Child. Drie producties waarbij Frank Wilson betrokken was. De man die vorige week donderdag op 71-jarige leeftijd is overleden. Zelf heeft hij als zanger ook een keer een plaat gemaakt. Dat was in 1965, maar hij was daar niet zo tevreden over... En eh, van de 250 demo-singeltjes die er gemaakt waren... liet hij het merendeel vernietigen. Er zijn er nog twee van overgebleven die achteraf eh, goud <laughs> waard waren. Uh, waren weliswaar geen gouden platen, maar ze waren wel meer waard dan dat. Uiteindelijk heeft Motown besloten om die plaat alsnog op een verzamel uit te brengen. Hier is Frank Wilson met dat wat eens een... Eh, plaat was die meer groot waard was... in verband met een zeer beperkte oplage. Hier is Frank Wilson met dat Do I Love You Indeed I Do. Love You, Indeed I Do. En zo kon je luisteren naar de verstomde stem van... Eh, Frank Wilson, die afgelopen donderdag op 71-jarige leeftijd overleed... en vooral betrokken was bij een aantal Motown-producties uit de jaren 70. En dit was dan een plaat van hem uit 1965. Frank Wilson dus. Ebe Camargo. Ebe Camargo is in Nederland niet zo'n bekende zangeres... maar in Brazilië des te meer. Ze is 83 jaar geworden en is vooral bekend geworden... vanwege haar werk voor de televisie als eh, presentatrice. Geboren in Taubaté, São Paulo op 8 maart 1929. Ze begon haar carrière als zangeres in de jaren 40 met haar zus Estella. En de, het duo opereerde onder de naam Rosalinda y Flores Bella. Tijdens haar zangcarrière trad Camargo op als sambo- en bolero-zangeres. Voornamelijk in nachtclubs. Ze vooral haar zangcarrière om meer tijd te maken voor dat radio- en televisiewerk... En zo werd ze dan eh, vooral in Brazilië bekend naast zangeres als presentatrice voor de televisie. Hier is de zangeres nog eens een keer met een song in de, met als titel Pom Jom Pom Pom. Meu bem, eu aderi também a esse movimento singular que fala de amor assim, ponham, ponham, pompom, e diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, ponham, meu bem, eu aderi também a esse movimento singular que fala de amor assim, ponham ponhão, pompom, e diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, ponham Na hora de beijar, ponhão, pompom, na hora de amar, também ponham minha bossa nova em tudo tem o seu papel na hora de casar. Cadê lua de mel? É só ponhão, ponhão, ponhão, ponhão, pompom. bombonhão, bombom, meu bem, eu aderi também a esse movimento singular que fala de amor assim, ponhom, ponhom, pompom, e diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, ponhom. É assim. E diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, <laughs> ponhon. <laughs> E diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, ponhon. E diz que é bom amar assim, em dó maior ou dó menor, ponhon. Tanto faz, né? Dó maior. que é bom mesmo é amar. Ponhon, ponhon. <laughs> bom demais. e diz que é bom amar assim. Uit Brazilië kwam ze, E.B. Camargo uit Brazilië kwam ze, overleden op 83-jarige leeftijd. En dat eh, is weer een, meer dan een week geleden. Ebe Camargo, die kon je horen. Een paar dagen geleden toen overleed Big Jim Sullivan, de grote onbekende. Want de man heeft eh, meegewerkt aan duizend singles die gemaakt zijn. heeft diverse keren in de hitparade gestaan. Een heleboel keren, met name de Engelse hitparade. Maar zijn naam is nagenoeg onbekend gebleven. De grote onbekende. Het gitaarspel wat je dadelijk hoort in dit nummer... dat is van Big Jim Sullivan. 71 jaar oud is hij geworden en hij speelde gitaar bij deze plaat van Tom Jones.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 de vele platen waar hij op te horen is Big Jim Sullivan, de gitarist, de studio-muzikant, gitarist Big Jim Sullivan. Andere platen waar hij op te horen is, is bijvoorbeeld Silence is Golden van de Tremolo's, ken je dat? Thundercrab Newman, Something in the Air is ook zo'n plaat waar hij op te horen is. En Release Me van Engelbert Humperdinck. Ik kan me niet daar een gitaar bij herinneren, maar als je hem hoort, dan is hij inderdaad van die Big Jim Sullivan. En You heeft de van Dusty Springfield. Om maar een paar op te noemen. 71 jaar oud worden dus. Deze tot aan het nieuws. Stevie Dan en Gaucho. En dat komt uit 1980.